Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Noord-Korea grijpt het coronavirus steeds meer om zich heen. Vandaag zijn er nog eens 21 mensen met koorts overleden... en bijna 175.000 mensen ziek geworden, meldt het staatspersbureau. Gisteren werd voor het eerst een coronasterfgeval gemeld. Donderdag werd de eerste besmetting bekend. Volgens het land zijn sinds eind april meer dan een half miljoen mensen ziek geworden. Of ze allemaal corona hadden is niet vastgesteld omdat er nauwelijks testcapaciteit is. Bij een Israëlische luchtaanval op Syrië zijn vijf doden gevallen, melden Syrische staatsmedia. Een van de slachtoffers zou een burger zijn. Ook zouden zeven mensen gewond zijn geraakt. De raketten kwamen volgens het Syrische staatspersbureau neer in het westen van het land. Wat er precies is geraakt is niet bekend. Mogelijk waren de raketten bedoeld voor wapendepots en commandoposten van Iraanse milities. Het lang verwachte rapport over de mondkapjesdeal van Stuart van Liende is waarschijnlijk niet voor de zomer klaar. Onderzoeksbureau Deloitte heeft dat aan zorgminister Helder laten weten. Een partij, die verder niet bij naam wordt genoemd, wil waarschijnlijk meer tijd voor wederhoor. De Tweede Kamer wacht al langer op het onderzoek naar de deal. In Italië is een man aangehouden die met zijn auto van de beroemde Spaanse trappen in Rome was gereden. Het incident was afgelopen week. Op beeld is te zien dat de bestuurder in een Maserati het bovenste deel van de trap afrijdt. De man uit Saoedi-Arabië is aangehouden op een vliegveld in Milaan toen hij de auto inleverde. Hij wordt beschuldigd van het beschadigen van cultureel erfgoed. De Spaanse trappen komen uit de 18e eeuw en staan op de werelderfgoedlijst. Het weer, het is helder en er staat weinig wind.